Mark Hokker met het NOS Journaal. Bij de grootste kippenvestiging van leverancier Two Sisters... onder meer verkeerde houdbaarheidsdata aan vlees meegaf. Oud en vers vlees werden in zo in ladingen vermengd. Kippenvlees dat door supermarkten is teruggestuurd... wordt volgens medewerkers die anoniem willen blijven opnieuw verpakt... en weer aan diezelfde supermarkten geleverd. Two Sisters ontkent de aantijgingen. De militaire vakbond VBM steunt de moeder die naar de rechter stapt om Defensie verantwoordelijk te stellen voor de dood van haar zoon in Mali. Hij kwam net als een collega militair om het leven door een mortiergranaat. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid schoot Defensie ernstig tekort bij het ongeluk. Zo was de granaat te heet doordat hij in de zon had gelegen. Voorzitter Deby van de vakbond VBM zei in Nieuwsuur dat hij alle begrip heeft voor de moeder en de familie van het tweede slachtoffer. De Spaanse politie heeft bij invallen in Barcelona 10 miljoen stembiljetten in beslag genomen. In een loods werden ook 100 stembussen gevonden. De spullen waren bedoeld voor het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid dat voor zondag gepland staat. De Spaanse autoriteiten hebben dat referendum verboden, maar het bestuur van Catalonië wil de stemming doorzetten. Egon-directeur Ingrid de Graaf is gekozen tot topvrouw van het jaar. Volgens de jury is zij een inspirerend rolmodel voor vrouwen en mannen doordat zij niet de nadruk legt op zichzelf, maar op de betekenis van haar functie in de samenleving. De Graaf zit sinds mei in de directie van Egon, daarvoor zat ze in de raad van bestuur van Delta Lloyd. Het weer wisselend bewolkt met soms opklaringen, de temperatuur daalt naar 13 tot 10 graden. Lokaal kan nevel of mist voorkomen.